een Klomp met het NOS-journaal. De jonge man uit Veghel, die vorig jaar zijn zusje, moeder en oma vermoordde... is veroordeeld tot 10 jaar cel met tbs. De dader was minderjarig toen hij de moorden pleegde... maar de rechtbank was het eens met het OM dat hij volgens het volwassen strafrecht moest worden berecht. De jongen vermoordde zijn drie familieleden nadat hij had gehoord dat zijn vader was omgekomen. Omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was, heeft hij ook tbs gekregen. Nederland stelt 45 miljoen euro beschikbaar voor het opruimen van landmijnen. Het geld gaat naar drie projecten in landen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Volgens minister Ploemen voor ontwikkelingshulp komen er elke dag 10 mensen om het leven door landmijnen. De afgelopen vier jaar zouden dankzij Nederland al 52 miljoen vierkante meter land zijn ontmijnd. Ook zijn er ambulances gekocht en verpleegkundigen getraind in het verzorgen van slachtoffers van landmijnen. Een autohandelaar uit Zwalmen heeft 100 auto's verkocht die niet veilig zijn. Ze zijn gerepareerd met gestolen onderdelen of bestaan uit twee delen van schadeauto's die niet goed aan elkaar zijn gelast. De auto's mogen van de Rijksdienst voor Wegverkeer de weg niet meer op. De dienst riep vorige maand zo'n 260 auto's terug voor onderzoek na een politieinval bij het bedrijf. Na onderzoek met röntgenapparatuur bleek dat meer dan de helft van de auto's niet veilig was. Het moet voor zorgverzekeraars ook in de toekomst verboden blijven om winst uit te keren aan investeerders. Dat willen SP, CDA en PvdA regelen in een wet. Er is nu ook al een verbod, maar dat loopt over twee jaar af. En de partijen willen voorkomen dat er geld wegvloeit uit de zorg. Het moet worden besteed aan betere zorg en lagere premies, niet aan winstuitkeringen, zeggen de drie partijen. Het weer, het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. In de beeld is het boven de 30 graden. En het kan vanmiddag op sommige plekken 35 graden worden. Later is er kans op een stevige onweersbui. En morgen wordt het minder heet. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Oude Kerk en de Amstel en knopend Badhoevedorp 5 kilometer. Betreft een nasleep van een ongeluk, want inmiddels zijn alle rijstoken weer open.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 Streisand. Barbara Streisand. So rough, So rough, So rough, Barbara Streisand. Streisand. t'accompagner. Tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. killing the same. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij.